Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse landbouwexport heeft vorig jaar een nieuw record bereikt... blijkt uit onderzoek van onder meer het CBS. Ondanks de coronacrisis wist de land- en tuinbouwsector... voor 95,6 miljard euro aan producten te exporteren. Iets meer dan een jaar eerder. Sierteelt is de grootste exportgroep in Nederland. Hieronder vallen onder meer bloemen en planten. Dat de land- en tuinbouwsector het ondanks de coronacrisis niet slecht doet... komt deels door steunmaatregelen, zeggen onderzoekers. De Franse overheid adviseert mensen om per direct medische mondkapjes te dragen in plaats van normale maskers. De gezondheidsminister van Frankrijk zegt dat de normale mondkapjes niet genoeg beschermen tegen het coronavirus. Het dragen van mondkapjes is verplicht in alle publieke binnenruimtes. Onder meer in Parijs en in 400 andere gemeentes is het dragen van een mondkapje ook op straat verplicht. De afgelopen 24 uur zijn in Frankrijk ruim 22.000 nieuwe besmettingen gemeld. In het land is al een strenge avondklok van 6 uur s avonds tot 6 uur s ochtends van kracht. In Nederland gaat de avondklok komende zaterdagavond om 9 uur in. Een Kamermeerderheid is akkoord met de omstreden coronamaatregel... nu die een half uur later ingaat dan het kabinet wilde. De eindtijd blijft gelijk, s ochtends half vijf. De avondklok geldt in ieder geval tot de ochtend van 10 februari. Op rijksoverheid.nl zijn formulieren te, downloaden die mensen nodig hebben... als ze ondanks de avondklok toch de straat op moeten. De 22-jarige vrouw die gisteren een gedicht voordroeg bij de inauguratie van de Amerikaanse president Biden is in één klap bestsellerauteur. Hoewel haar twee dichtbundels pas in september uitkomen, staat Amanda Gorman nu al bovenaan de lijst met best verkochte boeken in webwinkel Amazon. Het weer in de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droger en komen opklaringen voor. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Morgen overdag is er een mix van wolken en zon. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 7.